Zo'n 100 miljoen jaar geleden leefde in het park dat wij thans als Holland kennen een groep dinosaurussen die echt vreed uit hun dak gingen. De Gabbersaurus!